Goedemiddag, mijn naam is Ties en dit is het nieuws van NOS op 3. Hamas, dat vorig jaar bij een grote terreuraanval in Israël 1200 mensen vermoordde... en meer dan 250 mensen naar de Gazastrook ontvoerde... wilde eigenlijk nog een veel grotere aanval uitvoeren. Er zouden ook Hezbollah en Iran bij betrokken worden. Dat zeggen Amerikaanse media op basis van Hamas-documenten... die Israël in de Gazastrook heeft gevonden. Uit de documenten zou blijken dat Hamas vergevorderde plannen had... om Israël met zijn bondgenoten vanuit het zuiden, oosten en noorden aan te vallen. Steeds meer honden worden vanwege een bijtincident bij hun baasje weggehaald. Vorig jaar nam de politie bijna twee keer zoveel honden in beslag. Dat blijkt uit cijfers die het ANP heeft opgevraagd. Volgens experts heeft dit vooral te maken met de coronaperiode. Veel mensen namen toen een hond omdat ze thuis waren... maar opvoeding van de beestjes bleef achterwege. Veel Amsterdamse raadsleden hebben last van bedreigingen en racisme. Dat blijkt uit onderzoek van stadszender AT5. Carla Kabamba heeft bijvoorbeeld veel racistische tweets over zich heen gehad. Ik weet nog dat ik heel veel cartoonfilmpjes zag van um, inboorlingen met een, met een bot door de neus. Die hele racistische cartoons van vroeger. En dat werd dan gekoppeld aan mij met zo'n tag, snap je? Eh, op eh, Twitter. Ehm, dus dat was opvallend en interessant. Sommige raadsleden denken eraan om te stoppen. Ze vinden de situatie te onveilig en zien het aantal haatberichten alleen maar toenemen. En dan nog even dit. Is de bakker daar ook? Ja. Wie is de bakker? Ja, in Limburg is de jaarlijkse competitie over wie de lekkerste vlaai maakt weer besloten. De winnaar, een bakker uit het plaatsje Herten, kon alleen zelf de prijs niet in ontvangst nemen. Ja, Pabbo, ging je? Nee, die zijn op vakantie. Vakantie? In Bali. Gete en ik jou Misschien tegen. Wennen. Je ja. hebt eindelijk eens gewonnen. Super. gewonnen sinds de weg. Ja. Sinds de weg. Ja, win je een keertje zo'n belangrijke prijs, ben je op vakantie. Het weer nog. Vooral boven de grote rivieren regen en veel wind. Aan de kust zelfs windstoten. In de loop van de dag rustiger en vanmiddag zelfs wat zon bij een graad of 13. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer nog in onze regio op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tot aan knooppunt Muidenberg 9 kilometer file met een kwartier vertraging... doordat de spitsstrook dicht is. Het heeft te maken met een ongeluk dat eerder gebeurde op de A6... vanuit Muiden naar Lelystad bij Almere Poort. nog 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. Spoedreparatie is daar nu aan de gang. Linkerrijstrook is dicht. Op de A4 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Den Haag... tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 6 kilometer file met een half uur vertraging.